René van Brakel met het NOS-journaal. De GroenLinks-fractievoorzitter raakte Kamerlid Mariko Peters fout heeft gehandeld, maar dat de fout niet ernstig is. Dat zei ze in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Peters kreeg tijdens haar werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een relatie en zou in die periode haar nieuwe vriend aan subsidie hebben geholpen. Sap was al lange tijd op de hoogte van die zaak. Volgens SAP was er alleen sprake van een schijn van belangenverstrengeling, maar is Peters door buitenlandse zaken vrijgepleit van, vrijgepleit van vriendjespolitiek. SAP vindt daarom dat Peters kan aanblijven als Kamerlid voor GroenLinks en ook houdt ze de portefeuille buitenland. Op Aruba zijn meer foto's openbaar gemaakt van een Amerikaanse vrouw die er drie weken geleden verdween. Het Openbaar Ministerie hoopt informatie van mogelijke getuigen. De foto's zijn gemaakt op de middag dat de vrouw verdween. Ze is samen met haar Amerikaanse reisgenoot te zien op bewakingscamera's, onder meer bij een restaurant. De toeriste verdween begin deze maand tijdens het snorkelen met haar reisgenoot. Hij zit vast als verdachte, maar ontkent iets met haar verdwijning te maken te hebben. Het OM op Aruba gaf eerder al foto's van de vrouw vrij, maar dat leverde geen bruikbare tips op. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes weer de machtigste vrouw op aarde. Vorig jaar moest ze die positie afstaan aan de Amerikaanse presidentsvrouw Michelle Obama. De vier jaar daarvoor was de 57-jarige Merkel volgens de lijst van Forbes ook al de machtigste vrouw. Op nummer 2 staat dit jaar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en Michelle Obama is gezakt naar de achtste plaats. Het weer nog. Op veel plaatsen komt nevel of mist voor en de temperatuur ligt rond de 13 graden.